Raymond Seré met het NOS-journaal. Op veel plaatsen land zijn door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. Het is vooral mis op de A1, de A6, de A9 en de A22. Op de A6 zijn meer dan 20 ongelukken gebeurd en de politie roept automobilisten op om deze weg te mijden. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker 12 aanrijdingen geweest en bij Muiden zijn op de A1 in totaal 8 auto's op elkaar gebotst. De Velsertunnel, de A22, is vanwege de gladheid in beide richtingen afgesloten. Op de A9 is de weg tussen knooppunt Velzen en Heemskerk dicht. Op andere snelwegen zijn in enkele gevallen rijstroken afgesloten en zijn er lagere maximumsnelheden ingesteld. Volgens de ANWB zijn er ook veel problemen op snelwegen in Friesland en ook daar zijn tientallen ongelukken gebeurd. Vooral de snelwegen zijn volgens het KNMI glad en dat komt onder meer doordat het water van de motregen blijft liggen op het Zoab-wegdek. KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland, West-Brabant en een deel van Gelderland code oranje voor extreem weer afgegeven. De overige delen van Nederland wordt gewaarschuwd dat het door winterse buien glad kan zijn of worden. In Athene zijn rellen uitgebroken rond het parlementsgebouw. Demonstranten bekogelden de oproerpolitie met stenen en brandbommen en de politie zette traangas in. Het Griekse parlement is bijeen voor het debat en de stemming over een cruciaal pakket bezuinigingen. Alleen als een meerderheid voorstemt krijgt Griekenland een nieuwe internationale geldinjectie, dit keer van 130 miljard euro. Het ziet ernaar uit dat het bezuinigingspakket zal worden aangenomen, hoewel een aantal parlementsleden tegenblijft. De stemming wordt later verwacht. Het kabinet wil 3,3 miljard euro bezuinigen, waarbij gesneden wordt in lonen, pensioenen en banen. De Afrika Cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. En dan het weer. Vanuit het noorden buien met ijzel, waardoor het op veel plaatsen glad kan zijn.